van 6 uur. moet met het RWS Journaal. Nederlandse militairen te doden als ze naar het eiland zouden komen... heeft ze excuses aangeboden. Eilandsraadslid Clyde van Putten zegt nu dat zijn eerdere opmerkingen verwerpelijk waren. Minister Plasterk deed aangifte vanwege de doodsbedreigingen. Sint-Eustatius is een bijzondere gemeente, maar raadslid van Putten wil meer zelfstandigheid. Ook de nieuwste versie van het inreisverbod dat de Amerikaanse regering in wilde voeren wordt tegengehouden. Een federale rechter op Hawaii oordeelt dat dit inreisverbod voor mensen uit onder meer Iran, Jemen en Noord-Korea dezelfde fouten heeft als een eerder inreisverbod dat werd geschrapt. Volgens de rechter is er te weinig bewijs dat inwoners uit deze landen een gevaar zijn voor de VS. Een student van 21 die zondagochtend werd neergeschoten in Groningen... blijft de rest van zijn leven verlamd, heeft de politie gezegd... in het programma Opsporing Verzocht. De jongen was op weg naar huis toen hij werd aangesproken door drie mannen... en waarschijnlijk als willekeurig slachtoffer werd neergeschoten. Een 19-jarige verdachte uit Groningen is opgepakt. Opnieuw is een kopstuk uit de Amerikaanse entertainmentindustrie opgestapt... omdat hij wordt beschuldigd van seksuele intimidatie. Roy Price, de baas van film- en tv-studio Amazon... vertrekt nadat een producer vertelde dat ze door Price was lastiggevallen. Sinds filmproducer Harvey Weinstein onder vuur ligt vanwege seksueel misbruik... staat het onderwerp prominent op de agenda. In Peking is het 19e congres van de Chinese Communistische Partij begonnen... met een toespraak van president Xi. Hij zei dat China grote uitdagingen tegemoet gaat... en noemde onder meer de gevaren van corruptie binnen zijn eigen partij... en inkomensongelijkheid. Op het congres, dat eens in de tien, vijf jaar wordt gehouden... praten 2300 partijleiden tien dagen over de toekomst van China. Het weer vandaag is het wisselend bewolkt. S'avonds kan er in het noordwesten wat regen vallen. Het wordt 17 tot 21 graden.